Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Mensen met ouders in een verpleeghuis dat op de lijst staat van slecht presterende zorginstellingen... moeten niet overhaast een ander verpleeghuis gaan zoeken. Patiëntenfederatie NCPF waarschuwt dat het voor bewoners erg moeilijk is om te verhuizen. Pas als de lijst het gevoel bevestigt dat er iets niet deugt... kun je kijken naar alternatieven, zegt de NCPF. Gisteravond is de lijst bekendgemaakt van elf instellingen waar zoveel mis is... dat ze onder intensief toezicht zijn gesteld. Twee instellingen zijn het er niet mee eens dat ze op de lijst staan. Volgens IJsselheem in Overijssel en Zorggroep Groningen... is de informatie van de inspectie niet meer actueel. Ze zeggen dat ze inmiddels een betere beoordeling hebben. De kans dat er doden vallen bij een groot ongeval op de snelweg neemt toe als de maximumsnelheid hoger is. Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant. Volgens de krant wordt hiermee voor het eerst met cijfers de stelling van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid onderbouwd dat ongelukken bij hogere snelheden leiden tot ernstige letsel. Twee weken geleden nog zei de politie dat 130 rijden niet gevaarlijker is. Vrouwelijke managers hebben vaker burn-out klachten dan hun mannelijke collega's. 14% van de vrouwen zegt compleet uitgeput te zijn door het werk. Bij mannelijke managers is dat 10%, staat in een onderzoek van het CBS en TNO. Volgens het CBS is het verschil opvallend. Bij andere beroepsgroepen liggen vrouwen en mannen minder ver uit elkaar. De auto waarin in maart in amsterdam Zuidoosten een onthoofd lichaam werd gevonden... blijkt een observatiewagen van de recherche te zijn geweest. Dat meldt de Telegraaf. Bleek het lichaam te zijn van Nabil Amjeb. Zijn hoofd werd een dag later neergelegd voor een shisha-bar aan de Amstelveense weg. De politie houdt er volgens de krant rekening mee dat criminelen de rechercheauto opzettelijk hebben gebruikt als provocatie. Het weer vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. De meeste bewolking in het zuiden. Kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. De komende dagen wordt het warmer. In het weekend mogelijk 27 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de meeste plaatsen beginnen de dagelijkse files op te lossen... maar door ongeluk is het op een aantal plaatsen nog wel behoorlijk druk. En ook nog veel verdraging is er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoofddorp en Badhoevedorp heb je een kwartier op onthoud. De A4 de andere kant op, van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelevarensveen en Zoeterwoudendorp, 7 kilometer. Daar staat een kapotte auto, de linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10... bij Amsterdam over Amstel. Richting Den Haag zijn er drie rijstroken dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Mieren, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. En vanaf de andere kant, vanaf Arnhem naar Utrecht... tussen Venendaal en Maarsberg heb je nog ruim een half uur op onthoud. Ook daar gebeurde een ongeluk vanochtend en ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Een weg die nog helemaal dicht is, is de N214 van Papendrecht naar Leerdam.